Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Terreurgroep Islamitische Staat heeft 19 ontvoerde christenen vrijgelaten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zegt dat de Assyrische christenen op vrije voeten werden gesteld na een uitspraak van een IS-rechtbank. Afgelopen week heeft, hebben IS-strijders zeker 220 christenen ontvoerd in het noordoosten van Syrië. In Moskou hebben tienduizenden mensen meegelopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan Boris Nemtsov. De Poetin-criticus werd vrijdagavond op straat doodgeschoten in de buurt van het Kremlin. Betogers liepen met spandoeken, bloemen en foto's van Nemtsov. Ook de ambassadeurs van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland liepen mee. Twee van de drie hoofddaders van de examenfraude op het Ibn Galdoen in Rotterdam hebben met het ministerie van Onderwijs een schikking getroffen van 4800 euro schadevergoeding per persoon. De derde moet alsnog voor de rechter verschijnen. In het voorjaar van 2013 stal een aantal leerlingen van de Ibn Galdoen school 27 landelijke eindexamens. Die werden verspreid door het land verkocht. Duizenden scholieren moesten door die fraude opnieuw examen Frans doen. In de rechtszaak over de fraude werden de drie al eerder veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en werkstraffen van 170 uur. In de eredivisie is Feyenoord en FC Utrecht in Utrecht 0-0 geworden. FC Groningen-ADO Den Haag werd 1-1. Excelsior won in Rotterdam met 3-0 van SC Heerenveen. En de wedstrijd tussen PSV en Ajax is kwart voor vijf begonnen. Hein Otterspeer is tweede geworden op het WK Sprint in Kazachstan. De grote favoriet, de Rus Pavel Kulisnikov, was een klasse apart. En dat gold bij de vrouwen voor de Amerikaanse Britney Bow. Zij won alle afstanden. Haar landgenote Heather Richardson eindigde als tweede... en Margot Boer was de beste Nederlandse. Zij werd zevende. Het weer, eh, het waait hard, er is kans op onweer en windstoten.